En onde moyenne sur 214 mètres, soit 1404 kHz. En onde courte sur 61 mètres, soit 4910 kHz. 41 mètres, soit 7125 kHz. Nous émettons aussi en modulation de fréquence pour la zone de Conakry sur les 88,55 MHz et 96,85 MHz. Pour la zone de Kindia sur la fréquence de 90,300 MHz. Pour la zone de Mamou, sur la fréquence de 92,900 MHz. Pour la zone de Cancan, sur la fréquence de 96,200 MHz. Pour la zone de Labé, sur la fréquence de 97,200 MHz. Et pour la zone de Farana, sur la fréquence de de 91,500 MHz. Reis naar het einde van de nacht. professeur du balafon. Professeur du balafon. Professeur du balafon, il y a des papiers ici. Ah, ah mais... Je suis le professeur du balafon. J'ai 64 ans. Je joue de balafon. 64 jaar speelt hij de balafon al. Hij is professeur erin. Hij heeft papieren bij zich, zegt hij. het is inderdaad een wonderbaarlijk instrument. Ik zeg, ik probeer te tellen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 20. 20 ja. 21 staven. Huh? Duurt heel lang om dat te leren. het difficile pour apprendre? Ah, c'est difficile. Het is heel erg moeilijk. Ah, oh, c'est difficile. Mais si je intelligent, mm quand je donne eh, eh, eh, ABCD, ABCD, ABCD comme ça, tu vas comprendre. ABCD, premièrement. als je slim bent, je kent het ABC. <laughs> nou, dat begint goed. <laughs> Waar even hoor. Vannacht een kortdurende vakantie naar Guinea. Guinea? Is dat in de buurt van Australië, waar de Papua's wonen? Of Brits Guinea en Frans Guyana met in het midden Suriname? Of Equatoriaal Guinea-Bissau? Of het mythische Guinea van de Voodoo-Haitianen? Nee, Guinea. Gewoon Guinea. West-Afrika aan zee. En we bezoeken Guinea aan de hand van de RTG, Radio Télévision Guinéenne. samen met Salimata, wiens vader je net hoorde, Joris en Inge. Zij alle waren in Guinea. Veel plezier, hou je vast. Daar gaan we. Je vous remercie. Messieurs, au nom de nos auditeurs, nous remercions nos invités d'être venus et nous espérons les rencontrer très prochainement pour l'émission Tribune de l'Histoire. Pour ce jeudi 15 octobre 1987, Xavier à la partie technique, le charmant Mamadi Nabé, au microphone fin Kone. Au revoir. du parcours. Au pays de Marlborough, pendant le grand voyage vers l'ouest, il faut traverser des endroits dangereux, franchir des rivières et se garder des bêtes sauvages. Alors, pour choisir le chemin le plus sûr, les cowboys, deux par deux, partent loin en avant reconnaître la piste. Hé, eh, l'an dernier, on était passé par là Eh oui. D'ailleurs, à ravin maintenant. On va plutôt contourner la colline. Oh, regarde, tu as vu les traces de bêtes sauvages On va faire attention. Ouais. Après, on piquera droit sur la rivière pour faire boire les bêtes. Oui, oui, on pourra faire le campement là-bas, dans la vallée. Allez, on fume une Marlboro et on prévient les autres. Quand deux cowboys partent en reconnaissance, ils doivent faire appel à toute leur expérience pour que le reste du troupeau continue le voyage en toute sécurité. Et quand ils ont réussi leur mission, alors, ils allument une Marlboro. Découvrez le goût de l'aventure. Découvrez Marlboro, la cigarette la plus vendue dans le monde. Guinness is good for you. Guinness is good for you. Guinness is good for you. Guinness is good for you. Guinness is good for you. Guinness, Guinness, Guinness, Guinness, Guinness for you. Guinness is good for you. Guinness is good for you. Découvrez le secret de la bière Guinness. Elle a davantage de saveurs, davantage de goût et puis, boire une bière Guinness, ça remet en forme. C'est pourquoi des millions d'hommes dans le monde disent Guinness is good for you. Alors n'oubliez pas, la prochaine fois que vous boirez une bière, demandez une Guinness. Guinness is good for you. Guinness is for you. Golden Club. Le spectacle, Golden Club. Les affaires, Golden Club. La musique, Golden Club. Golden Club, la cigarette de l'événement. Golden Club, apprécié par les connaisseurs pour son goût. Vous aussi, rejoignez ceux qui ont choisi Golden Club. Golden Club, le goût de l'événement. baba saba kema bure malefe yoro ni maria masire ane jufa Salimata Diabaté. Ik kom uit eh, West-Afrika, Guinea-Conakry. Ik ben eh, daar geboren en getogen ook. En ik ben artiest. Ik kom uit een eh, Griot-familie. Een hele bekende familie in Conakry zelf, Overstad. En je zingt en je danst? Ik zing in Nederland en dans 15 jaar nu in Nederland. Wat mis je nou het meest van Guinea als je hier in Nederland woont? Ja, een heleboel. Omdat vrijheid en die mensen, hoe mensen zijn elkaar, eh, dat is mis eigenlijk heel erg. Ja? Van, eh, van Guinea, omdat wij zijn eh, gewoon... die land is een perfect land. Iedereen is, iedereen is welkom en de mensen zijn open. Je kan alles zeggen, je kan alles doen. Maar hier, wij leven gewoon in, de, in, de, in de huis. Je kan, je hebt niet zoveel mogelijkheden. Als maar je wil wel wat doen, maar je krijgt niet zoveel mogelijkheden om te bekend te worden. Ook laten mensen eh, weten wat je kan. Je hebt zoveel dingen laten zien, maar je krijgt geen kans. En dat is het eh, hele moeilijke hier in Nederland. Als we nou in Guinea komen, Wat, ehm, wat ruik je dan bijvoorbeeld? Die land, natuur. Ja, hoe ruikt dat? Ja, zodra je bent in de grond van Guinea, je, je is gewoon natuurland niet vies, maar heel, eh, heel natuurlijke geur komt. Je, je kan dat meteen merken. Je bent echt een land wat zit eh, niet zoveel eh, gevuld met industrie en dingen zo. Gewoon niet rotzooien, weet je. Gewoon goede, ja. En heel groen dus ook. Heel groen, ja. Dat is wel zo. En veel bergen, veel water. Wonen er veel mensen? Is het heel druk? Ja, in Overstas wel is druk omdat er nu in ehm, verband met de moeilijkheden met het andere land van Afrika... Veel mensen zijn nu in Guinea gekomen, omdat daar is nog rustig, is nog natuurlijk. Eh, je kan eten makkelijker hebben, kleren, je kan een slapenplek hebben. Dus het eh, is nu vol met eh, andere mensen, vluchtelingen ook in andere landen. Sierra Leone, Voor Sierra Leone, van Liberia en noem maar op. Ja. En ehm, hoe, hoe zien de mensen eruit? Wat voor soort kleren hebben ze aan? In Guinea's mensen, we hebben vaak een uh, lappa of een boeboe, heel lang boeboe. Meisjes, hele mooie kleuren. Echt eh, zonnekleuren. Heel mooi, heel vrolijke. Ja. Vrouwen hebben zo'n doek om hun eh, hoofd? Ja, ja, overdoek. Maar dat is niet, eigenlijk niet verplicht om te doen, maar het is gewoon mooi te zien. Het is niet net een Arabisch mensen moet. Wij zijn een islamiet land, maar wij, uh, doen het gewoon voor, voor onszelf. mooi uitzien. Oh ja, wat eten jullie? We eten meestal rijst. Met vlees of met vis, met groenten. Maar die, eh, die overrecht is, uh, is rijst. Eet veel rijst, genees mensen. Ja. En kweken jullie dit allemaal zelf, rijst? Wat, wat, verbouwen jullie allemaal? We verbouwen rijst, eh, groenten, alles. Alles wat ik niet doet momenteel wij eigenlijk maken, eten voor mezelf, komt daar vandaan ja. Hebben je veel verschillende bevolkingsgroepen? Ja. Ja, heel veel. Ik ken, ik ken, ik ken eigenlijk niet uh, die elfde niet. Zoveel? Zoveel is het. En zoveel eh, verschillende talen ook. De mentaal is eigenlijk een Malinke. Ze zingen eigenlijk meestal een liedje van Guinea, mensen. Artiest, mensen artiesten zijn de Malinke. En uh, komt Susu en Peul en komt andere talen ook. Ik ken het niet allemaal. Het zijn echt een heleboel verschillen. Een heleboel, heleboel. En kunnen die ook goed opschieten met elkaar meestal? Ja, meestal. Ja, Geen eh, heibel en... Uh... Ja, is geen probleem met het tussen de stem zo. Nee. yango koyangi Kongundang adata maite jada Ko maite supata si jetita Aule gonga Aule gonga Aule gonga Aule gonga Sabona mokala kalala talakang mangtefil O adang aduna na yung mijaja Gobit no gorko yang goto poma Eh, brevity Nam Hake hake wadondoi singol gallol wona ngol e do ɗo hoɗama e fuuta ko ɗum men innata ko gallol ɓurdu fuuta nam miɗo nangiri ɗo jiifan on e kaalisi komi añani hoore am mi yiɗani on kam yiɗani on ɗon ko ɗon mi yiɗani hoore am nam ko honɓe woni e ñaamude ɗi ko ali bangura e sambu yaya souleymana zito diallo e sorigoɗo konde saliw kante e lamarana tumba kante pharmacie e abdoulaye tougue oumar sek e djiba kuyate an abdoulaye brevete e min wuri bari eko welata en fof mo beme ko kañum andi ko welata ɗum jonnitima nyandego nobura nyandego jam kodoni na tata timi hu jallo jonjama e jamu jida pa jallo jama ba kogama nyandego mi yara ibo beto adan na dura yara ikabe se daki gogo musita la yalla junane baldema ko kama mere yo gali te masina ke mo ko bogo sachez que vous êtes avec la radiodiffusion nationale de la République de Guinée avec une équipe de choc. Bakuda Gabi, Fasciné 5 ans, nous sommes avec vous jusqu'à 0h. Wala na vigilata tako kikol ingu compagnie nationale Air Guinée a le plaisir d'informer son aimable clientèle et ses chefs de station de ce nouveau programme de vol valable à compter du 8 mai 88. Pour demain mercredi, GI 3 112, Conakry l'abbé la l'abbé Conakry. GI 121 122, Conakry Sigiri, Cancan, Conakry. GI 312-7, Conakry, départ de Conakry, 7h30, arrivé à la baie, 8h15 Départ de la baie, 8h45, arrivé à Sambailo, 9h15, départ de Sambailo, 9h45, arrivé à la baie, 10h15, départ de la baie, 10h45, arrivé à Conakry, 11h30 GI 121-122-7, départ de Conakry, 12h10, Arrivée à Sigirin 13h45, départ de Sigirin 14h15, arrivée à Cancan 14h40, départ de Cancan 15h, arrivée à Conakry 16h30 minutes. Il est à présent dans nos studios 23h40 minutes. Nous allons toujours euh, être avec euh, cette formation musicale de télémilé avant de venir à Conakry où nous allons rencontrer les authentiques de la capitale dans la victoire du peuple, tous les peuples épris de paix, de justice et de liberté l'ont chanté avec nous l'amitié, la fraternité entre tous les hommes. Klinkt, Klinkt gezellig, een rinkelend glas. Test. Niet allemaal tegelijk, alsjeblieft hou jij je kop. Ik was aan het woord. Kom. Dus het bijgebleven van is mij een hele hoop bijgebleven. Mijn binnenkomst in Guinea was eh, eigenlijk wat wonderlijk. Ik was mijn vriendin. Maar omdat we later grens met Bissau passeerden was er niemand meer om een papiertje te stempelen. Dus de politie bood ons heel vriendelijk aan de nacht in het politiebureau door te brengen, slaand op tafel. Maar zoals Afrikanen meestal wel zijn, was er binnen een kwartier een slaapplaats geregeld. Wij kwamen in een prachtige fula-hut. We kregen grootmoeders bed ingelegd met paramoer, schone lakens geborduurd met roosjes. En er stond een kan met warm water, die stond er op de grond. Het was geveegd. En ze hadden geprobeerd voor ons ook wat Europees eten te maken. Dus er kwam op een gegeven moment een prachtige schaal binnen, helemaal op zijn Europees, met blaadjes sla er bovenop en tomaatjes. En Petra en ik, die willen aanvallen, hadden verschrikkelijke honger. En tillen zo'n blaadje sla op en er blijken enorme grote grijze stukken pens onder te liggen. Dus dat was even wegslikken. Ik heb mijn best gedaan. Ik kon de mensen natuurlijk niet teleurstellen. Maar sinds dat begin van de aankomst in Guinea word je eigenlijk van de ene familie naar de andere familie doorgestuurd. En iedereen die doet zijn best om het je zoveel mogelijk naar zin te maken. Hmm. Het laatste geld besteden ze nog aan water, zodat jij warm waswater hebt. En hebben de kinderen niks meer te drinken. Zo ver gaat het. Ziet jou het meeste bij? Um, het rode stof, denk ik. Dat overal, onderweg en zelfs tot in de hoofdstad, overal tussen en in je kleren mm. zit. En, eh, Maar dat is niet echt typisch voor Guinea. Nee, maar... Dat, is Afrikaans. En ja, toch, wat ben ik mee geweest? De chaos in uh, Conakry. Eh, de, het is een hele merkwaardige stad is dat. Het is, een van de, is, is de hoofdstad. En het is eigenlijk het, het waterhoofd van, uh, van Guinea. Want alles gebeurt daar. Het de regeringscentrum het zit de belangrijkste haven, alles komt daar binnen. Maar het is een heel klein achter schiereilandje. Waar alles gebeurt en waar iedereen ook naartoe komt. En eh, waar het dus ook veel te vol is, veel te veel auto's, veel te veel mensen wonen. Dus, en die wordt dan misschien wel zo'n 32, 35 kilometer lang, hè? heel lang en heel smal. Ja, ziet op een gegeven moment de zee aan, aan twee kanten. Ja. Je kan, als je dus van het binnenland aankomt rijden, kom je uit de heuvels. Waar het vrij groen is. En op een gegeven moment eh, zie je dat je in de buurt van de hoofdstad komt. En dan zie je bijna geen boom meer, die zijn allemaal omgehakt voor ja. brandhout. dan rij je naar beneden, dan zie je plotseling de zee liggen. Dan zie je dat schiereiland en het begint met wat bebouwing. die ziet er uit als een dorp. Er zijn wel wat eh, mango bomen, zo van die grote groene mango bomen langs de weg. En dan worden er steeds meer huisjes hier eh, en het wordt steeds drukker en steeds meer van die oude vrachtwagentjes en busjes en kleine van timmermansbedrijven langs de kant van de weg en fruitstalletjes. Eh, en, en s'avonds eindeloos veel olielampjes, een soort van Aladdin-lampjes. Geen elektriciteit, maar overal die kleine vuurtjes. En mensen hebben dan ook tot 12 uur hun winkeltje open en hebben, toen ik er was, acht jaar geleden, niet veel meer te verkopen dan gesmolten kaas, koffie, sigaretten en lucifers. Dat was het dus zo'n beetje, 32 kilometer lang. Ja, ik, nou, het is wel iets, iets, anders, iets wat beter geworden, want er alles komt daar ja, in met containers binnen uit, eh, uit Europa. Ik, heb geen stad gezien waar je zoveel, ik heb zoveel verschillende soorten bier kon krijgen. Eh, blikjes allemaal. Ik mm. van, mm. nou echt wel 40 verschillende merken of mm. Radio-diffusion télévision guinéenne émettant de Conakry. Le 3 avril 84, nous avons mis fin à l'oppression, à la tricherie, au pillage, au mensonge, grâce à notre armée nationale. Il y a deux ans donc que nous sommes totalement libres. Et alors, que devons-nous faire Le général Comté l'a dit hier, nous devons nous imposer le travail créateur dans la joie de vivre et d'expression libre. Car celui qui n'accepte pas d'être trempé de sieur ne peut prétendre à assouplir sa faim. 18h38 minutes. Eh bien, voici un autre message musical par Yanka Diabati. uit een eerlijk zeemansgraf. O Conakry. O Conakry, wat was je heet. Nog heter dan de negerinnen die gingen, glanzend van het zweet, heter dan de lang gespeende zinnen. O Conakry. O Conakry, wat was je stil. Het bleef ochtend in de brede lanen. Als was je een grote duiventeel getimmerd onder de platanen. O Conakry. De zon kwam niet uit het wolkgebied. Een vochte schemer bleven broeien. Geen wind deed ritselen palm en riet... of het water van de vijvers vloeien. En roerloos, vlak, lag de lagoen van zee door zwampen afgesloten... omringd door hard en somber groen... bewoond door een paar rotte boten. De negers bleven werkeloos... Ze zaten voor hun lage hutten of lagen in gevallen loof door de doelloze dag te dutten. Stierf alles dan de warmte dood. Ik ging alleen door brede lanen. Als rouwvloers door de eeuwen, groot hing daar de schaduw, de platanen. O, Conakry, zo stil en heet we hadden niets elkaar te geven. Wie zonder hoop geen uitkomst weet, die moet maar troostloos verder leven. Niet? Konakri? Van Slauwerhof. Ventura Conakry, nous sommes avec euh, le super de kumbalee tooda laajii na kumbalee tooda laajii na kumbalee bootoo kumbaa na kumbalee tooda laajii na kumbalee tooda dalaji, na kumbalee tooda dalaji, na kumba kumbalee bootoo kumbaa na kumbalee tooda dalaji. kakitari ma dijayo apigo uye kamarenya teleke woro aluka kitari di ma dijayo ataifuru uye kamarenya teleke woro aluka kitari di ma dijayo alamini uye kamarenya teleke woro naka bolongi ma dijayo adisi uye kamarenya teleke kamarinya tilike woro na kabateri di ma tijayo wa mbappe wiye kamarinya tilike woro wei nyara bi barawa tijayo akumba wiye souvenir foto dimde mala في خدود l'occasion du 2 octobre, date anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée, voici le magazine spécial de la division des programmes de la radiodiffusion nationale. du nom Guinée suscite de nombreuses controverses. Cette dénomination dérive-t-elle du sousou Guinée, c'est-à-dire femme S'agirait-il de la déformation du mot Niné, diable en sousou, l'une des langues nationales, ou de l'altération Djené, cité du Moyen-Âge Ik vond ze een beetje gereserveerd. Ja, een beetje gereserveerd. Maar dat heeft ook met, met de historie wat te maken. Je zei dat, dat, ze, dat ze misschien in binnenland hebben ze wel... Ze wel gasvrij. Maar, ik, ik vond maar ze blijven gereserveerd. Ondanks die gasvrijheid, het is niet zoals een Ghanese gelijk een omarming en kom naast me zitten. Het is eh, de mensen, ook de vrouwen, zijn heel erg gereserveerd naar je toe. En ik heb, moet ik zeggen, ook weinig, weinig echt persoonlijke vrienden eh, gemaakt. Hoe lang heb je er gezeten? Twee Twee jaar. En ze zijn toch, eh, nou ik had wel leuke collega's. En, je ontmoet wel mensen, maar ja, inderdaad een zekere eh, gereserveerdheid. Maar dat heeft toch wel met de historie te maken van dat iedereen elkaar eh, tijdens de tijd van uh, bespioneerde en iedereen een geheime politie kon zijn en buitenlanders waar uh, moest je verre van houden. En dat zit er nog steeds een beetje ingebakken. Want het was een, zware socialist, zei toch? Ja, ja, ja, begon als een, het was een vakbondsleider die, die de als een van de eerste eh, leiders is opgestaan eh, tegen de koloniale macht en heeft eh, als eerste, als eerste Franse kolonie gezegd we willen onafhankelijk worden en we willen niet in de Franse, het francofone gemene best blijven. Ja. ja, ze zijn straatarm. Vreselijk Althans, dat, ja, de, de Guinea. Maar het land zelf is rijk aan, aan aan grondstoffen, mineralen. Ze weten niet hoe ze het uit de grond moeten krijgen voorlopig. Of ze weten het wel, maar ze hebben er het geld niet voor. En arm aan, aan, ook aan, aan elektrische energie, hoe vaak er geen blackout is. Wil je staat op donderdagavond naar een fantastische band te kijken en na een uur valt elektriciteit uit. En er beginnen een hele hoop eh, mensen in Guinea, die beginnen keihard met hun flesje te stampen en te klappen en zelf maar een soort van partygeluid te produceren. Nou, dan wachten ze dus nog een tijdje, want ik ben meestal doen ze pakken een spulletje met elkaar en gaan van La Payotte naar Le Jardin of andersom, hopend dat daar wel licht is. La Payotte is en zo beweegt zich dat op een avond naar verschillende clubs. Er is iets anders ook, wat heel opvallend is in, in, in Conakry, op het en dat ligt dus in zee, maar er is geen strand. Dat was vroeger wel, maar al het zand is gebruikt eh, voor de bouw. En er is geen, geen, geen meer te, te vinden. Allemaal van, het is allemaal van die soort van rotsen. Je zag ook vroeger helemaal geen toeristen toen ik er met mijn vriendin doorheen reisde. Helemaal absoluut geen enkele andere toerist tegengekomen, niemand. En de mensen op het platteland die zei ook, je moet niet naar Conakry gaan, want je zult er beroofd gaan worden. En wij hadden iets van Conakry, werd steeds meer een verboden vrucht waar we heel graag naartoe wilden omdat we ons dat nou eenmaal hadden voorgenomen en twee eigenwijze Hollandse meiden maak je natuurlijk niet zo gauw bang, dus wij gingen toch. Maar ze hadden wel een klein beetje gelijk. Het was niet heel erg gemakkelijk. Er waren af en toe wat moeilijke ontmoetingen. Zowel in de hotelkamer als s'avonds op straat of waar ook. En het gek, gekke is dat het wemelt van die politieagenten. Ik heb nog nooit een stad gezien met zoveel politieagenten en mensen in uniform. Hmm. En die krijgen natuurlijk allemaal te weinig salaris. En die hou je ook elk moment van de dag aan voor de meest... voor de vergrijpen waar je niet van bewust bent. <laughs> en probeer je wat geld af te troggelen. Daar is, eh, dat is een, hoop tropische landen. Mensen ja, krijgen gewoon niet, genoeg betaald. Ja. Eén weekend een paar biertjes en een pakje sigaretten en hun maandloon is op. Pas alors son plein. Les Français commencent à s'intéresser à la Guinée dans le deuxième tiers du 19e siècle. De 1837 à 1842, des commerçants bordelais signent des accords avec les chefs de la région côtière où ils installent des comptoirs de traite d'or, d'ivoire et de bois précieux, teck, acajou. C'est après la conquête militaire du Soudan effectuée à partir du Sénégal que la France pénètre à l'intérieur de la Guinée. Par le traité du 5 juillet 1881, le protectorat français est établi sur le foot à avec le droit de construire une voie ferrée partant de la côte vers le Niger et le Soudan. Cette prise de contrôle ne se réalise pas sans heurts violents et la France ne réussira à occuper tout le pays qu'après la déportation de l'Almami Samori Touré, l'empereur du Wassoulou, Alpha Yaya Diallo, Dina Salifou, le Aliou de Gomba, l'Alj Oumartal, Kisikaba Keita, Loni Aloten, Zegbela Togba sont parmi tant de valeurs fils du pays qui se sont immortalisés dans la lutte de résistance contre la domination coloniale. Thank Thank you. Oui, c'est plutôt Hadjama Sanou accompagnée accompagné de Kadi Ce sont les deux cantatrices ici qui nous ont bercé dans un morceau intitulé euh, Mouye Hatepelani Guinée. a jarama kadi diawara on jarama Sanou diawara ko wi Konko arti mo yeehi la Guinée lagine lagine men lagine men lagine men koko fotti oui aduna ko Sai. Monsieur le secrétaire d'État à la décentralisation, Excellences, messieurs les membres du CMRN et du gouvernement, Excellences, messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, chers invités, mesdames et messieurs, notre spectacle est maintenant terminé. Nous vous remercions de votre bien obligeante attention et vous souhaitons de passer une bonne nuit. Merci. Voilà. C'était tout ici. Euh euh, au Grand Hôtel de l'Indépendance nouveau Hôtel euh, Conakry. À cette, avant de rendre l'antenne au studio nous allons demander à Doubaya Kamara de nous confier ses impressions après ce spectacle. ensemble instrumental ba nay la gele musu wana no kadi jawra kadi jawra an bela dele ala dinyol be nyal fula na konkira mo tan nyal fula kadre te juri ma anin awa nyamol bela dele men tra ko kuna isa ko ne do na masini andi nyoy uter de dini voilà euh, Aïssatou Bali Diallo nous allons nous quitter dans quelques instants mais il serait intéressant après ce direct de connaître euh, vos impressions sur la ligne générale du spectacle. et eh bien, Issa donc je tiens ce spectacle, à te ce spectacle de ce soir bien Je vous remercie de votre bien aimable attention et, je vous souhaite de passer une différents artistes guinéens se sont produits ici aujourd'hui. Ils ont voulu une fois de plus rehausser le niveau de la culture guinéenne je le disais donc qu'ils ont voulu rehausser le niveau de la culture guinéenne, le, niveau euh, de la chanson guinéenne. C'est vous dire que c'est un spectacle réussi, un spectacle coloré, un spectacle il ne fallait pas manquer. Voilà, nous allons rencontrer le président du jury de ce concours de la jeune chanson guinéenne parce que les choses m'ont l'air euh, très très <laughs> tendues, monsieur le président du jury très sérieux. Demain matin à 10h, nous devons nous retrouver au grand complet. Le jury est au nombre de 9 membres et les 9 membres se détermineront sur les gagnants. La liste devra être communiquée au plus tard à 12h à la Direction générale de la culture pour la programmation dans la soirée. Voilà, donc euh, rendez-vous demain à 21h euh, à l'hôtel euh, de l'Unité. Quel est Traoré Eh bien, avec Maestria a tenu la soirée. C'est lui qui était le chef du groupe au clavier avec Chuck et a été des ex de la capitale en jam session bien réussi ce soir. Quel est-ce que vous appréciez euh, Je suis heureux que tout le monde soit satisfait. Je suis heureux que le groupe ait servi quand même à une cause et que de part et d'autre, personne n'a eu à se plaindre. Que la soirée soit passée dans de très bonnes conditions. Je vous remercie, quant fois chanteur, je les connais très bien. Euh, en tant que membre de la commission du jury, je ne vais pas tellement de la à retordre pour ça. Voilà. Merci Kéretini Je vous rappelle le programme. Il y a eu euh, l'ensemble instrumental et chorale nationale euh, en entracte, puis les concurrents pour le concours de la jeune chanson guinéenne. Mohamed euh, Poul Diallo, Mokhtar Paraya Diallo, euh, Nyangalo Ramon, Abdul Karim Diallo, Riyad Chalouk, Mamadou Baringo Bangora, José Zoumaniki, Mademoiselle Dantin Kouyaté, Baouri, Emile Benissouma. Eh bien, c'était tout avec une assistance technique de Moïse Condé, Tiaka Traoré, Mamadi Condé. Demain, nous serons avec... Euh, à le de l'unité pour en direct au compte de la radiodiffusion télévision guinéenne, euh, Ben Daouda Silla a contemplé à Bela Diallo, Fatmata Doubaya Kamara. Un reportage dirigé par Issa Kondé depuis le grand hôtel de l'indépendance, Novotel La Conakry, le studio à vous. was een van de eerste Afrikaanse landen die onafhankelijk was. Hè? Ja. Hoe kwam dat? Nee, eerste tweede land eigenlijk. Ghana was de eerste en dan Guinea. Dat komt omdat uh, de eerste eh, president, die is nu overleden, die wou gewoon onze eh, vrijheid geven. Nou, voor mijn geboorte En ja, dat was zo snel gingen. omdat hij was een hele goede man. hij wou gewoon vrijdom geven in Afrikaanse, niet alleen Guinea, maar hele Afrikaanse land. Maar helaas is het nu overleden. Sekou was het beste. Niet alleen voor Guinea, maar heel Afrika. Wat is er veranderd sinds dat hij eh, dood is? Veel veranderd. Veel veranderd. Guinea is niet meer net vroeger. Guinea was uh, eh, mee enig land. Veel, eh, veel elkaar, veel gevoel elkaar. Maar nu mensen een beetje keihard geworden. begint een beetje te veranderen. Vanaf de dood van Sekou Touré. Maar ik wil niet eigenlijk niet bemoeien met de politiek. Ik ben artiest. Dus ik wil niet verder gaan met dat ook nog verschillende gebieden. Want eh, waarschijnlijk ziet het aan de kust heel anders uit als in het binnenland. Ja. Dus op het leven op het platteland is het waarschijnlijk ook heel anders. ja, heel anders. Heel anders. Kan je iets over vertellen? ja, de leven van het platteland is... nou, die mensen leven daar met natuur. Eh, meer met natuur dan, dan Guinea. Dan Conakry eigenlijk. Nou, is meer, is meer vrij ook daar. Mensen leven gewoon gewoon. En de mensen en ja, gewoon, eh, je bent welkom altijd bij die mensen daar. Als maar nacht, eh, midden in de nacht komen, je, krijgt gewoon een plek om te slapen. Je krijgt gewoon eten vrij. Je krijgt gewoon water om te baden, om te drinken ook. Die mensen zijn tot nu toe zo. We horen ook heel vaak eh, op de tv of op de, in de krant of op de radio dat altijd zo mensen in Afrika zijn arm en mensen hebben allemaal eten en ze zijn ziek. Nee, dat is niet, dat is niet waar om te bepalen dingen, ik heb dat uh, geweten toen ik was in eh, Nederland hier. Ik heb nooit zo honger lijden, arm, ik heb nooit dat meegemaakt. En want ik, heb hele mijn, ik heb 22 jaar gewoond in Afrika, in Guinea, maar nooit gekend. Nooit, nooit. Eigenlijk in Guinea, die land waar ik kom vandaan, is nooit bekend. En ik weet, het meest Afrikaanse land is een rijk land. Niet rijk met goud, met eh, materiaal, maar rijk inhaalt. Dus we leven, genoeg eten, genoeg drinken. Nee. Ga je nog wel eens terug naar Guinea? Ik ben drie jaar geleden terug. En als mijn vader terug ga ik ga mee. Als je nou Guinea bent, is er iets van Nederland dat je mist? Ik mis wel soms. Wat mis je dan van Nederland? Nou, Nederland is ook land geworden voor mij. Ik ben 15 jaar bijna hier. Dus uh, is land, ik heb, ik heb nooit moeilijkheden gehad hier. En ik vind het een geweldig land. Is zal nooit veranderen met ander land. Alleen Guinea. Maar als ik, eh, als ik Afrika ben, nu in Overstad, dan eh, na twee weken ik krijg ik nog weer uh, eh, een weer om te terugkomen. Maar ik weet niet waarom dat. Maar dat zit toch gewoon binnen. Ik kan dat ook niet vertellen. Maar het is echt moeilijk. Echt moeilijk. Dan ik, ik denk meteen hier. Maar als ze hier, hier weer terugkomen, dan zit het weer daar in mijn hoofd. Het is moeilijk voor ons twee cultuur te hebben. Omdat mijn kinderen zijn nu hier. Eh, ik heb ook 15 jaar, dat is niet uh, voor niks. Dus, eh, nou, ik leef 50-50. Is heel moeilijk. Waar wil je doodgaan? Waar wil je begraven worden. worden? Guinea. Als God wil. Dat wil ik eigenlijk. Dankjewel. Ja. kan kama ribi. miye kamar darigi bi masola mara da silaka wale kabalen yarisa drie uur, dit is Tenno S met het nieuws.